Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. Een man die de opdracht gaf voor een moord moet 18 jaar de cel in. Twee jaar geleden werd in Almere de 56-jarige Itzak doodgeschoten... na een bezoek aan de tandarts. De schutter en zijn chauffeur werden in oktober al veroordeeld... De man die de opdracht gaf was pas 17,5 tijdens de moord. Maar is toch bericht volgens het volwassenenrecht. En daar kan een rechter voor kiezen als het om een heel ernstig misdrijf gaat. Er moet een limiet komen van 700 euro bij online gokken. Dat willen de minister en de kansspelautoriteit. Ze willen gokkers op die manier beter beschermen tegen zichzelf en tegen grote verliezen. Gokkers die al in de problemen zitten of verslaafd zijn... kunnen zichzelf op een lijst laten zetten... waardoor ze een half jaar niet achter een online gokkas kunnen kruipen. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geprotesteerd... tegen het Israël-beleid van Nederland. Ze vinden dat ons land meer moet doen om een nieuwe wapenstilstand voor elkaar te krijgen. En daarom hielden ze een sit-in op de stoep bij het ministerie. Ik vind echt wel dat we ons geluid als ambtenaren mogen laten horen. Een tegengeluid vanuit onze intrinsieke waarden. Als het gaat om het staan voor eh, internationaal recht en vrede. Die wij als Nederland zouden moeten uitdragen. En het is juist krachtig als we dat als ambtenaren eh, laten zien. Ja, die ambtenaren van Buitenlandse Zaken schreven eerder ook al een brief aan het demissionaire kabinet... waarin ze zeggen dat het Israël-beleid anders moet. En gerommel in het Europese voetbal. Want een aantal grote clubs, zoals Real Madrid en FC Barcelona... wilden een eigen competitie beginnen. Een beetje zoals de Champions League... maar dan met alleen de allerbeste en de allerrijkste clubs. En daar was de UEFA woest over. Die wilde het verbieden. Maar dat mag niet, zegt het Europese Hof van Justitie nu. Commentator Arno Vermeulen denkt dat ook de kans groot is... dat er nu alsnog een Super League komt. Het zou natuurlijk wel kunnen. De barrière is weg... Er is wel een nieuwe Champions League vanaf het seizoen 2024. Er zijn al concessies gedaan aan al die topclubs. Die spelen sowieso meer wedstrijden. Maar ja, eh, die clubs willen eigenlijk nog veel meer wedstrijden spelen en nog meer geld verdienen. En dat doen ze liever zonder de UEFA door het zelf te gaan organiseren. Maar toch maakt de UEFA zich geen zorgen. Want ze denken dat ze hun regels zo kunnen aanpassen dat een Super League alsnog niet kan. En het weer. Pas op, kijk uit. Er geldt code geel vanwege zware windstoten, vooral langs de kust. En dan hebben we ook nog buien, mogelijk met wat hagel en onweer. Graad of 11 is het. En ook morgen is het nog onstuimig. Dan is het een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land komen zware windstoten voor. In onze regio al wat vertraging. Door een kapotte bus op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging 10 minuten. Een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leijse Rijntunnel. Nog 10 minuten vertraging daar. Rijstroken zijn weer vrij. A10 knooppunt eh, Watergaasmeer richting knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. 10 minuten onthoud. Maar nog meer file leed op de A10. En dan op de A10 Oost vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg. 8 kilometer met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 that Christmas feeling. the joy of Christmas. happy. So here's to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear happy.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 beauty again. een mooi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 Soms dan leek het ze bijna zat te dromen We vroegen wel eens wat er was gebeurd En of wat ouders gingen scheiden Maar Monica die haalde dan haar schouders op Bij alles wat we zeiden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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er moeten strenge regels komen om online gokkers tegen zichzelf te beschermen. Dat vinden demissionair minister Weerwind en de Kansspelautoriteit. Ze willen dat gokkers per gokbedrijf niet meer dan 700 euro per maand kunnen storten op hun account. En bij jongvolwassenen tot 24 jaar zou dat limiet 300 euro moeten zijn. Vanaf Schiphol kunnen volgend jaar 13.000 meer vluchten vertrekken en landen. Het demissionaire kabinet wilde eerst een limiet tot 460.000. Maar na druk uit het buitenland wordt dat toch meer. Gazaanse gezinsleden van Palestijnen in Nederland kunnen Gaza vanaf vandaag verlaten. Eerder werd al bekend dat aanvragen voor gezinshereniging voor Gazanen met spoed zou worden behandeld. Maar het was voor deze mensen nog niet mogelijk om uit Gaza te vertrekken. Het weer, opklaringen en veel wind bij een graad of acht.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 Well, just don't mis bij mij. Ga op Rome, pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou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

哥。 Chevy your own. It all seems Hits je op ZFM. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.